Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Griekenland wil af van de nieuwe korting op de pensioenen... die volgens Europese afspraken op 1 januari in moet gaan. Volgens premier Tsipras is die maatregel niet meer nodig... omdat het financieel beter gaat met het land. Het opnieuw korten van de pensioenen ligt gevoelig voor de linkse partij van Tsipras... die afgelopen jaren zijn pensioenen gehalveerd... in ruil voor Europese financiële steun. Verder kondigde Tsipras belastingverlaging aan... en wil hij het minimumloon verhogen. In Groningen zijn een man en een vrouw zwaar gewond geraakt nadat ze zijn aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden. Volgens de politie zagen veel mensen de aanrijding in de Bornholmstraat gebeuren. In de buurt was een festival gehouden. De politie is op zoek naar de bestuurder die reed in een witte of een beige Volvo. De voorruit zit waarschijnlijk een grote barst. De Netflix-film Roma heeft op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. Het is voor het eerst dat een film van de streamingsdienst zo'n prestigieuze prijs in de wacht sleept. Roma is een semi-biografisch drama van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón. Het speelt zich af in de jaren 70 en laat zien hoe Cuarón vooral wordt opgevoed door kindermeisjes die bij het gezin inwonen. Recensenten loven de film met name om de zwart-witbeelden. De premier van Abhazie is omgekomen bij een verkeersongeluk. Premier Gagulia reed mee in een kolonne toen zijn wagen botste op een tegenligger. Het pro-Russische Abhazie is een autonoom gebied dat grotendeels in Georgië ligt. Bij het ongeluk raakten de chauffeur en de bewaker van de premier zwaar gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De president van Abhazie reed ook mee in de kolonne, maar hij bleef ongedeerd. Het weer verspreid over het land valt een enkele bui. Op andere plaatsen opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.